Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Gezondheidswinkels zoals Vitamin Store en Holland Barrett... gebruiken medische claims voor voedingssupplementen. En daarmee overtreden ze de wet... blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor van KRO en CRV. De claims komen ook voor op tientallen andere websites... van minder bekende winkels. De claims waarin het gaat over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte... mogen niet worden gebruikt voor voedingssupplementen omdat het geen medicijnen zijn. De winkels laten aan het tv-programma weten dat ze er beter op gaan letten. Taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald... om vanaf de luchthaven te mogen rijden. Dat meldt NRC. Volgens de krant was de directeur van Schiphol Taxi aan wie ze betaalden... tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie. Ook bij een ander bedrijf waarmee Schiphol een contract heeft... zou geld zijn betaald. Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de Belastingdienst zou niet zijn gedaan... De betrokken taxibedrijven ontkennen dat chauffeurs contante bedragen moesten betalen. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard. Ze willen zo aan documenten komen die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Trump. De onderzoeksleiders zeggen geen andere keuze te hebben... omdat ze de eerder opgevraagde documenten niet kregen van het Witte Huis. Op Curaçao zijn twee mensen aangehouden die ervan worden verdacht... dat ze een Nederlands meisje hebben beroofd en in zee hebben gegooid. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 33. Ze melden zich bij de politie kort nadat er beelden waren verspreid. Het incident was op 25 augustus. Het meisje overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 14. Morgen gaat vanuit het zuiden regenen. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog.